Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In Servië zijn twee Turks-Nederlandse mannen opgepakt voor drugsmokkel. Dat meldt het Servische radiostation B92. De mannen werden betrapt op de grens tussen Servië en Bulgarije. Ze hadden 20 kilo heroïne in hun auto. In Nagasaki is herdacht dat de Amerikanen 65 jaar geleden een atoombom op de stad wierpen. Daarbij kwamen zo'n 74.000 mensen om het leven. 75.000 anderen raakten gewond. Om twee minuten over elf lokale tijd werd een minuut stilte gehouden. Dat was het tijdstip waarop de atoombom in 1945 ontplofte. Vrijdag zijn in Hiroshima de slachtoffers herdacht van de eerste atoombom van 6 augustus 1945. Bij die herdenking waren VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en de Amerikaanse ambassadeur John Roos aanwezig. Dat is voor het eerst dat een Amerikaanse vertegenwoordiger en een VN-chef bij de herdenking waren. Informateur Opstelten begint vanochtend de onderhandelingen om te komen tot een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. In het gebouw van de Eerste Kamer ontvangt hij de drie fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders en hun secondanten. Opstelten denkt dat de partijen ongeveer drie weken nodig hebben om een regeerakkoord en een gedoogakkoord te schrijven. Daarna zou de formatie van een rechtsminderheidskabinet kunnen beginnen. President Chavez van Venezuela en de nieuwe president Santos van Colombia gaan dinsdag met elkaar in gesprek. Ze zullen proberen de relatie tussen de landen te verbeteren. Venezuela verbrak onlangs de diplomatieke banden met Colombia... omdat het dat land ziet als een bondgenoot van Amerika. De vorige president Uribe van Colombia had Chavez beschuldigd van het bieden van onderdak aan rebellen van de FARC. President Santos gaf zaterdag aan de betrekkingen met de buurlanden Venezuela en Ecuador te willen verbeteren. Bij de inauguratie van Santos was, als teken van goede wil, de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. Het weer bewolkt en plaatselijk mistbanken, in de loop van de middag steeds meer zon en het blijft overwegend droog.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 everything before you came. when the world could crumble. So just sit back and please enjoy your ride. life just feels so breezy. Just feels so breezy. easy. Just feels so summer, winter seems tropical and bright. Like champagne colored Stardust.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 They turn out and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met met you food.